Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de zaak rond het Ruine Woldgezin komt een extra onderzoek naar de vader. De rechtbank heeft bepaald dat artsen gaan kijken... in hoeverre hij nog kan herstellen van zijn hersenbloeding. Vandaag was de eerste zittingsdag van de zaak... waarin duidelijk werd dat hij naast gevangenhouding... en mishandeling van zes van zijn kinderen op de boerderij in Drenthe... ook wordt verdacht van misbruik van twee van zijn oudere kinderen. De huurder van de boerderij, de Oostenrijker Jozef B., blijft net als zijn vader... de komende drie maanden vastzitten. In Frankrijk is een mensensmokkelnetwerk opgerold... waarbij ook vier mensen in Nederland zijn aangehouden. Ze zijn volgens de Franse politie betrokken bij een netwerk... dat zo'n 700 mensen in koelwagens of boten illegaal naar Engeland heeft gebracht. Daarmee zouden de smokkelaars 4 miljoen euro hebben verdiend. Een man van 36 uit Krimpen aan de IJssel en een 51-jarige Hagenaar worden ervan verdacht dat ze een rubberboot hebben geleverd. Zij worden overgeleverd aan Frankrijk, waar nog meer aanhoudingen zijn verricht. De andere twee Nederlanders worden hier berecht. Zij zouden migranten naar Nederland hebben gesmokkeld. Air France KLM ontkent plannen te hebben om Malaysia Airlines geheel of gedeeltelijk over te nemen. Er is wel overleg geweest met de aandeelhouders van Malaysia Airlines, maar in het verkoopproces is Air France KLM naar eigen zeggen momenteel geen partij. Persbureau Reuters meldde vanochtend dat het wel zo was. Malaysia Airlines zit in financiële problemen door de nasleep van twee vliegrampen... die met vlucht MH17 in Oekraïne en een paar maanden eerder met vlucht MH370 boven de Indische Oceaan. Het lukt niet om de verspreiding van antibiotica-resistentie wereldwijd te stoppen. Antibiotica doden bacteriën, maar sommige bacteriën zijn daar ongevoelig voor. Om dat te stoppen moeten er nieuwe antibiotica worden ontwikkeld... maar dat gebeurt bijna niet, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Het weer, veel bewolking, maar in het zuiden zijn er opklaringen. Vanavond gaat het in het zuidoosten weer licht vriezen. Morgen is het bewolkt, kan er wat motregen vallen en dan wordt het 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan flinke files in Noord-Holland en dat komt allemaal doordat de Velsertunnel in de A22 richting Beverwijk dicht is. En dat komt door een technische storing. Het is nog niet bekend hoe lang dat gaat duren. Al het verkeer moet dus omrijden via de A9 door de Wijkertunnel. Het zorgt voor op de omliggende wegen voor veel oponthoud. Zoals op de N200 van Amsterdam naar Halfweg... Je hebt daar nu bijna een uur vertraging tussen de aansluiting met de A10 en halfweg. En op de N208 Sassenheim richting Velzen doe je er drie kwartier langer over voor de aansluiting met de A22. Op de N202 Amsterdam richting IJmuiden staat het vast, ook voor de aansluiting met de A22. Daar moet je rekenen op een half uur extra reistijd. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam ook een half uur oponthoud. Ook daar staat het vast voor de aansluiting met de A10.